501. Nu op Radio 501. Texel Drums and Rock'n'Roll met Dave en Patrick. Ja, we zijn er weer. Woensdagavond Dex and Drums en Rock'n'Roll. En je hoorde Young the Giant met My Buddy. Ehm, we hebben een vol programma. Ja. We hebben een live band. Ja. We hebben Milestone en eh, die eh, doen een beetje muziek in de hoek van zeg maar Black crows Oh, dat, die eh, kant moet je het een beetje opzoeken. Dat klinkt goed. Het, het, het, het zijn wat oudere heren, dus die hebben al de nodige ervaring in de muziek. En wij verwachten een, een, een knal optreden. Nou, ze, gaan, ze zijn al inmiddels aan het opbouwen. Er is een deel eten, moet ook gebeuren. En ehm, zodra ze allemaal binnen zijn en opgebouwd zijn, dan, eh, dan ga je het gewoon horen. Zo is dat. Ja, en eh, verder natuurlijk eh, gewoon lekker veel nieuwe muziek. En oude muziek. Kan ook. Of niet zo heel oud, maar toch leuk. Niet zo heel oud, maar toch leuk. Ja. Nou maak je me benieuwd. Nou ja, gewoon, dat is een beetje algemeen. Oh, <laughs> ja. Een beetje zo van uh, nee, een jaartje terug of zo. afgelopen jaar. Ja, nou, oké, okay, Dat bedoel ik eigenlijk meer. En eh, wat hebben we nog meer? Want jij zei dat we zo'n vol programma hebben. Hebben we nog meer dan? Nee, maar een, een vijfkoppige band oh in de studio, dan, wordt het al snel vol, hè? Ja, en we hebben Chris, onze technicus. zo is dat. Nou, die zijn lekker aan het opbouwen en eh, tot die tijd lekker plaatjes draaien. En dit is Pine into the Falls, Interpol. supervise today I got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. I got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. Use a bed, a bed, but don't get lost in the fad. Got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. I got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. I got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. Use a bed, a bed. But don't get lost in the fad. Now Rex, Rex, Rex to the ATM jam. Tell me what you wanna do. Thank you, Dolly. By the body, I can admit I like the party. I spent the grip, I swipes the cardi. When the high summer drips, my pricey garmy. I'm the swarmy, see hit that. I'm freaky fit that. I got that Ice on a wrist like ice to fish that. When I with a that spicy, get that. I got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. I got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. Use a bed, a bed, but don't get lost in the fad. Got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. I got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. I got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. Use a bed, a bed, but don't get lost in the fad. Got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. AOP. Do that freaky jam on the beat. Dizzy with the butter shit, that, that bone feed. Did you riffy? did you double this that? They song sing, dicky dicky, with some wetter, so fit that thong thing. If you cheeky cheddar, check and get the own cheese. It's a chicken with a head of the set, that won't be with the Official with the with that whole sleeve. Bloody VD, feather with that, that long beat. They shooting in the parking lot, everybody get low. They shooting in the parking lot. They ain't where you wanna go. Now stand by, soldier. Stand by, soldier. And what's it with the mother? Like a soldier? stand by, soldier. Stand. Oeh, we hebben even eh, wat, wat technische problemen. De, de, de, de muziek houdt ermee op, wou ik zeggen. Maar eh, de, de muziek is er ook weer. Dus uh, ja, je, je hoorde een heel tof nieuw nummer van... Uh, Jeetje, en ik ben, ik ben ook helemaal beeldscherm kwijt. Van Azealia Banks met uh, Pharrell. En eh, ja, waarom houdt hij er nou zomaar in het midden mee op? Ja, eh, dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet, hè? Ik, zal ik hem anders even opstarten hier? Nou ja, ik wil, ik wil het... Nou ja, doe, doe maar. Doe maar. Want ik, ik, begin weer. ja, weet je, het is toch wel de moeite. Ik vond het wel een erg relaxed nummer. Dan weet je ook gelijk waar je, waar je naar, naar luistert. De ATM Jam. I got racks, racks, racks to the ATM Jam. Tell me what you wanna do. I got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. Use a bed, a bed but don't get lost in the fat. Got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. I got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. I got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. Use a bed, a bed but don't get lost in the fat. Got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do thank you, Dolly. By the bari, I can admit I like the party. I spent the grip, I swipes the cardi. When the high summer drips, my pricey garmy. I'm the swami, I see hit that. I'm freaky fit that, I got that. Ice on a wrist like ice to fish that. When I with a that spicy, get that. I got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. I got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. Use a bad, a bad don't get lost in the fad. Got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. I got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. I got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. Use a bed, a bed, but don't get lost in the fad. Got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. AOP. Do that freaky jam on the beat. Easy with that butter shit, that, that bone feed. Did you divvy, did you double the jet? They sound similar, dicky dicky with some wetters, that, that thong thing. you cheeky cheddar and get their own cheese. That's a chicken with a head of the set, that won't be with that official with that, with that whole sleeve. Flatty feety feather with that, that long beat. They shooting in the parking lot, everybody get low. They shooting in the parking lot. They ain't where you wanna go. Now stand by, soldier. Stand by, soldier. And what the, with the, what the like a soldier, ya. Stand by soldier, stand by soldier, and with the with the mother. Like I told ya, racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. I got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. Use a bad, a bad, but don't get lost in the fad. Got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. I got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. I got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. Use a bad a badge. But don't get lost in the fad. Got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. Ice the berg, white's the fur. i Arms in the house like nice suburb. Pipes on a pout, might pipe the perp. Need a pipe about my pint for sure. I'm a mermaid, rhymes the nurse. I'm little red ride, ride the verse. My shimmy shakes inside the shirt. Shoulda been a guy, try to flirt. <laughs> I got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. I got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. Use a bed, a bed, but don't get lost in the fed. Got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. I got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. I got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. Use a bed, a bed but don't get lost in the fad. Now Rex, Rex, Rex to the ATM jam. Tell me what you wanna do. They shooting in the parking lot, everybody get low. They shooting in the parking lot, they ain't where you wanna go. Now stand by soldier, stand by soldier, and with the with the mother like I told ya, stand by soldier, stand by soldier, and with the with the mother like I told ya, told ya, told ya, told ya, told ya, told ya. Ja, Dat zijn de, dat is ook weer leuk, ja. Leuk uittrouw. Ja, wat vogeltjes <laughs> op de achtergrond. Bijzonder weer. Ik vind het gezellig. Het eh, doet maar weer een beetje aan de, aan de, aan de, lente. Aan de lente denken. terwijl we de RFC in gaan. Nou, mooi toch? Ja. Mooi kan die hebben. Maar ik vind het een, een, een hele, hele fijne track weer. En eh, je hoort inderdaad, weet je, weer Pharrell even goed. Ja, het is ongelooflijk hoe die qua comeback zeg maar. Hij zit eh, overal <laughs> weer met die, met die gouden handjes aan, te, aan te Het is net zo'n zo, zo, zo poppenspeler. Echt bijzonder dat hij er al de hele tijd, hoor je niks meer van hem. Maar nu is hij overal weer. Ja, tjoef. En ik ben er weer. Eh, nou ja, en hij doet het toch gewoon onwijs goed. Ik vind het, eh, ik vind het toch wel eh, nou ja, een held. Een soort van held, zullen we maar zeggen. Het, het, Rob Stenders die heeft dus zeg maar één, één, wens of twee. hij wil ooit één dag in zijn leven dan uh, Pharrell zijn en één dag iemand anders. <laughs> nou ja, dat lijkt me geen verkeerde keus, denk ik zomaar. Ehm, ja, het volgende nummer is toch een beetje een, uh, een muziekpolitie gebeurentje aangelegenheid, oh zeg maar. Ik wil wel even de mening van de muziekpolitie vragen, ja, wat die ervan vinden. Anouk! Ja, ik vind hem te gek. <laughs> Ja, ik ook. Ja. <laughs> ik, ik, ik kom, eh, dat, ik er, dat ik uitkom vind ik al echt heel wat. Maar ja, ik vind een nieuwe ja, Anouk. Dat, eh, dat eh, ja, wat is het? Gitaartje, banjootje? dat, wat jammer is dat er zo'n DJ op de Nationale Radio dan weer zegt... Oh, ze hebben ook de, de banjo ontdekt hoor. Ah joh. Dat vind ik een beetje corny. Want het, is, het, is, het mooie aan Anouk is gewoon dat ze toch iedere plaat weer met een andere sound eigenlijk komt. Ja, en, en ze gebruikt dus die banjo op wel een, vind ik, een, een unieke manier. Je hoort het niet vaak zoals zij het doet in ieder geval. laat ik het zo stellen. Nee. nee, ik heb nog een hele oude plaat van. Toen had ze een vrij harde band. En toen, eh, dat, dat is bijna metal. En het is echt een gekke plaat. Ja, en ze heeft zoveel verschillende sounds al gemaakt. En dat vind ik gewoon geweldig. Dat ze zichzelf toch weer steeds weer een beetje opnieuw uitvindt. Ja, wel hè. En eh, dit verhaal is ook heel persoonlijk wat ze vertelt eigenlijk. Dus dat vind ik ook wel mooi. Daar hou ik ja. wel van. Nou ja, eh, weet je, oordeel zelf. Wij zijn in ieder geval vast overtuigd. En de nieuwe Anouk, Wigger. Zijn papa aan de koffie is de rockster pappadag. Wouter Bos, check een DVD, Bob de Bouwer of kabouter plop met Je wordt ouder en je bouwt wat op. Leert van de fouten die je maakt, maar de fout hou je toch. Vertrok naar Amsterdam, naar de Unie. Voor en ik weet niet wat ik later worden wil achter studie. Maar ik haalde wel mijn P, plus ik had de gaten zoveel. Lening van de IB en een vracht aan illusies. Het was niet helemaal het pad wat ik dacht. De wetenschap is één waarheid. Met amper nog wat ruimte voor die andere kant. En ik koos ik voor die andere kant. Dat is het pad wat ik bewandel. Mama en mede. Net een huis gekocht, kan leven van muziek, dat is 1 op 110. Verkweet niet echt precies, maar wat ik weet is dat ik hier nu ben, door al je liefde en je energie. Mama mede, lieve mama, ik weet het. Ik doe misschien wat jij wou, maar kijk je zo gaan. Ik doe wat ik moet doen vandaag. Lieve mama, weet het. Lieve mama, ik het. Ik doe misschien wat jij wou, maar kijk je zo gaan. Kijk nog allemaal naar jou, mama. Lieve mama, weet het. Tenminste, het lijkt erop. Sowieso al van de straat maar twijfel nog. Het knaagt om mijn mama, maar we zijn er nog. Kunstmateriaal, blij muziek is mijn genot. Eigenlijk verschillen we niet zoveel. Teleurstellingen die kennen we iets te veel, maar misschien komt het omdat ik dezelfde lot deel met je. Kunstzinnig ingesteld en niet verschil met de keuzes die we maakten in het leven. Kunnen beide tenminste zeggen dat we geleefd hebben. Ik zie je kijken vol trots naar hoe ik gegroeid ben. Het rechte pad bewandelen, niet geboeid ben. Achter slot de grendel, nee, bevrij me. Arbi, toch aan jezelf, is wat je zei toen. Dat is precies wat ik doe, mama de enige die precies weet hoe ik me voel, mama. En ik weet niet wat ze moeten van me. Maar het enige waar ik me veilig voel is mijn moeders arme mama mede. In deze koude wereld, zorg goed voor mezelf met wat ik van jou geleerd heb. Ben je dankbaar voor alles en je weet het. Daarom zing ik dit uit voor de borst, mama mede. Lieve mama, ik weet het. Ik doe misschien niet wat jij wou, maar kijk je zo goed, Ik doe wat ik moet doen vandaag, lieve mama. wat jij maar kijk je zo goed, Ja, wat een toffe track. Oh. De, de, de, nieuwe van Digidex. Ja, Digidex samen met Arbidjan. En eh, ja, hij zat eh, in de mailbox bij mij. Ik kreeg mail van Digidex. Hallo Dave, alles goed? Hier de nieuwe single. En eh, ik kom als mijn nieuwe album uitkomt graag weer even langs. Nou, dat horen we graag natuurlijk. Dat horen wij heel graag. Dat zal zijn ergens in februari. Komt hij dan uit? Dan komt hij uit, ja. ja. ja, dat wist ik, niet. Eh, want ja, ik vind het leuk dat hij jou dan mailt. Maar eh, dit had ik twee weken terug al een beetje gepland met DNS. <laughs> Dus <laughs> maar, weet je, hoe, hoe dan ook. Eh, hij, komt langs dus. Dat sowieso. En waarschijnlijk in februari, begin februari, komt het, komt het album uit. Ik dacht, ik trek de status schoenen aan. Ik mail hem dan terug van, neem je Arbidjan dan ook mee? En? Nou, daar heb ik geen antwoord op gehad. Jammer. Jammer. Dat zou wel, wel heel cool wezen. Ja, dat denk ik wel. Ehm, een rapper waar wij eh, alle twee toch wel een beetje fan van zijn. Terwijl je op de achtergrond eh, hoor je de band een beetje soundchecken. En, eh, en, en nou ja, vooral soundcheck eigenlijk. Dus mocht je denken, wat hoor ik nou allemaal? Dat is de band. Um, ja, nee. Eh. <laughs> ik, vroeg er niet wat toe. Ik vroeg me af of het goed ja, ging. Ja, eh, Buster Rhymes. Ja, Buster. Ja. interieur rappert. interieur rappert, inderdaad. En ehm, ja, hij heeft een bijrolletje op, de, eh, op deze plaat. Amplify Dot. Geen idee. Het is een mevrouw. En ehm, die doet dus wat met hip-hop. En het nummer heet I'm Good. En ja, ik hoorde hem van de week toevallig ergens langskomen. En ik vond het wel tof. Buster Rhymes in de bijrol, maar desalniettemin wel tof. Know from the attitude I got it. Them chicks all bark like a motherfucking forest. Playing with me, I suggest you set the game to novice. I be putting in work, during the intern at the office. Listen, I'm a buffet, so I spit words that you're lost with. And then I switch keys, so lyrically I'm a locksmith. Right hooks like I'm boxing, I get top marks like I'm Monson. Them birds ain't fly, lyrically they're an ostrich. I'm a boss bitch, you niggas playing it in cockpits. When they heard I got signed, they probably thought I made pop shit. <laughs> I'm a gun, so kiss the ring and be gone. Come to me on the day of my daughter's sweating boss. You're hanging on by a thread, that's irony cause I've lost. Got diamonds holding my watch, and the background in my socks. They prayed and prayed that I fall, but nowadays I just pull. I'm bored, bored that I'm talking, I baby them cause they cruel. Treating me like I'm famous, my pockets are yellow pages. I'm waking up all the names, behavior getting outrageous. I'm good, I'm good, I'm good, I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. I'm stacking up all these papers, my trainers are all the latest. Surrounded by famous faces, we're fading, baby, I made it. I'm good, I'm good, I'm good. I'm good, I'm good, good, good, good. Yeah, Nowadays I'm feeling like my middle name's a Amanda. They biting when they see me on mic, let me out. Wild rolling through the jungle, I'm a panther. And now my name's spreading, they say I'm sick of the cancer. Kicking them with the banter, spin them like ballet dancers. Spitting with all this venom, playing these snakes and ladders. Climbing, climbing top, I am running every stop sign. Kicking down doors like the bailiffs or the cops. I'm back, kinda like a fucking Apple Mac. I'm never PC, can you handle that? Champion, baby, where's your white flag at? Falling to your knees like I blew your back at. Got them cutting shit like a pumpkin, so you know niggas can hang your fucking plans up. Make you niggas stand up. Hands up, hands up, hands up, hands up. News clips, yes, I give you new shit. You flip new whips, cruise ships sailing from the tropics. Bitch, I'm back from vacation and let me take them in. Better let them all inside while I break them in. If you smart nigga, run on. Never the one to front on. Nigga. Come on. Fuck around if you really wanna fuck around. Listen, listen. Safety of my gun is not on. they me black in the spot till they turn the lights in the club on. And I'm coming to eat your food and get this grub on till there's blood up on the dance floor. Yep. Mm-hmm. Chopper boy, fierce cut. No done with that. Back to the dance and drink until we vomit. Up. VIP, we the only for my people and we are choppers. Why we just a spill of liquor? Waitress, them my am show. Back to counting the moon. I don't nothing move without this money. Ain't that? Let them keep counting. We ain't in no hurry. Walk like a champion. May I to talk like a champion. And it feels real good to me. It feels so good to me, to me, to me, to me. Walk like a champion. Me have it out like a champion. Rum pa pa pum, rum rum pa pa pum pum. And it feels real good to me, to me, to me. Treating me like I'm famous, my pockets are yellow pages. I'm waking up all the neighbors' behavior getting outrageous. I'm good, I'm good, I'm good, I'm good, I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. Stacking up all these papers, my trainers are all the latest. Surrounded by famous faces, we're made it, baby. I made it, I'm good, I'm good, I'm good, I'm real good, I'm good, I'm good, I'm good. Ja, dat klinkt zeker lekker. Ja, nog nooit van gehoord. Amplify dat. Maar eh, ze doet het samen met Beste Rhymes. I'm good. I'm good. Altijd goed om eh, zo iemand op je album te hebben. Dan kom je tenminste onder de aandacht. Over oude helden gesproken. Ja. Hè? Ehm, nieuw item. Ja. De blinde plaat de oh blinde oh, plaat. Ja, oh ja, ja bij. Oh, man, man, man, man. Een hele foute. Want eh, eh, het gaat er tenslotte om. Wij hebben dus echt een, een playlist die, die, die hebben per jaar ongeveer. En daar zetten we echt tonnen muziek in. En op een gegeven moment weet je niet meer helemaal wat nou wat is. Nee, dus dan, ja, dan kiezen we gewoon iets eh, van... De, ja, ik, ik vroeg net aan, aan Patrick van... ja, dat, dat plaatje, is dat leuk? Ja, weet ik niet meer. We, ja, <laughs> ik weet het ook echt niet meer. Nou, dat is de dus blinde plaat dan. En dan gaan we die gewoon... We hebben nog niet geluisterd nu dus we, ja, straks denken we, oh, is die misschien. Maar we gaan hem gewoon draaien. En, dan, en eh, het kan ook zomaar zijn dat we hem ergens eh, halverwege wegdraaien. Omdat we er alle twee van overtuigd zijn. Oké, die hoort hier dus niet thuis. Nee, dan gaan we hem wel uit de playlist halen als dat zo Ook dat inderdaad, maar dan draai je hem ook weg. Ja. Maar vandaag is dat eh, van Christa van Stein. Christa van Stein! En, eh, Duitsland! die naam kun je niet anders uitspreken eigenlijk. En ik, ik, heb, ik ken de naam eigenlijk alleen maar omdat uh, het Ekdom dat ook zo doet. Ja, het is, het is een DJ. Ja, en Ekdom die heeft collectief. het gedraaid. Want die, die heeft dat ook wel zo op de radio geroepen. En eh, ja, dat, dat kan ook niet anders met zo'n naam natuurlijk, ja. Zouden ze ook wel uit Duitsland komen? Misschien zijn het wel, weet ik het, zijn het IJslanders of zo? Geen idee. maar ja. nee. Uh, dus, de blinde plaat en het nummer? Eh, dat heet Pursuit. Pursuit. Achtervolging. En ik probeerde nu achter te komen eh, uit welk land ze komen, maar dat is echt ja, onduidelijk. Het zal toch wel Duitsland dus zijn? maakt niet uit. Maar hou het op Duitsland. Dus, uh, Pursuit. Since I smile, it keeps me sane. Reality TV is morphine. Give me that now. Let me ease the pain. Oh yeah. Yeah. Man, talent shows. I've seen some of our friends go beat their targets. Woo! I've also seen careers end when they ain't even really started. Jeremy Carl got the nation and at other people's expense. Somebody tell that guy that we hate him too, we are not his friends. Yeah, hashtag trends. We make people go clap clap, yeah. When I heard people buy views, I was more confused than all John Terry's black friends. Watch your mouth, son. Hashtag trends. Oi, big brothers in the house now, yeah. I said screw the voting and talking, I just wanna see people fight and have sex, so let's say hey. I'm living, I'm living life. life. Say hey, hey. I'm living, I'm living life. I've got my heart. Yeah. I found my soul. Yeah. I'm living, I'm living. I said I'm living in a generation. I said I'm living in dance. I wanna have fun, let me feel the music. I hope you realize how dumb you sound when you call us stupid. I wanna drive to work, hear this beat and make my dreams come true. Keep it up, man. A beat like this reminds my heart what to do. Salute. I want you to feel useless, baby. That's right, every bad boy should. And damn right, I'm a slut, you know this, but I'm a boy, it's all good. Take snaps of me, I'm an icon and standing here in my shades. why you be someone. If you beg to be followed, then you've lost your way. Yeah, hashtag trends. We make people go clap, clap, yeah. Um, why is everybody so PC? it's not my fault if you take offense. Watch your mouth, son. Hashtag trend. Um, what's wrong if a girl loves sex? It's only wrong if it's not with you, so maybe you should get better in bed. You naughty boy. living life. Say hey, hey. I'm living, I'm living life. Ja, dat is toch wel weer een hele fijne plaat van The Rizzle Kicks. Met A eh, Last Generation. Zeker weten. Uit The Roaring Twenties. Of eigenlijk van het album The Roaring Twenties. Oh, ik maar zeggen. Dat is, toch, ja. dat, is eh, dat, is even terug. Het zwinkt de pan uit. Het zwingt de pan uit, ja. De, hele, de hele plaat is zeg maar een beetje, nou, wat ik vorige week al zei, gebaseerd dus op de jaren twintig. Met eh, ja. een beetje jazzy invloeden en zo. En, dus. Ja, hè? nou, ik vond het tijd voor een beetje, een beetje stevige rockmuziek. En ehm, ik kwam er net achter dat eh, Gozu een nieuwe plaat uit heeft. En in 2010 hadden die Mad Cowboy, eh, of eh, Locust Season heette die plaat met de gekke single Mad Cowboy. Een beetje echt... Mag het mij helemaal ja, niks zeggen? Ja, dat is, heb ik toen nog ooit, in 2010 zaten we volgens mij nog bij Podioland. Heb ik volgens mij nog in het... in het, de, hoe heet dat ook alweer? <laughs> De carousel jongen, jongen. Zeggen, het elftal, maar dat klopt niet. Nee, in, de, in de carousel toe volgens mij. Maar ehm, nee, die hebben nu een nieuw plaat. Maar dat is gewoon een stevige rock. Ik heb er niets van gehoord, maar ik heb even gekeken van welk nummertje er op Spotify het meest gedraaid wordt. Of een van de meeste. En ook nog een leuke titel heeft: Irish Dart Fight. Nou, dat kan niet fout gaan. Dat lijkt mij een leuk plaatje. Heerlijk. Wat een takker, jongen. <laughs> Jezus. Echt, eh, als jij nog eens een keertje met Gozo komt... Dan gaat die schuif gelijk dicht, hè? Dat snap je eh, wel. ik, ik, dacht misschien voor het muziekelftal volgende maand. Uh, you thought wrong. <laughs> nee, echt. Nee, ik trek dit zo slecht. Ja, ik kwaad er op zijn tijd wel van. Ja, echt? Nou, doe dat lekker thuis dan of zo. Ja, dat is een goed idee. God, goed idee. Jezus. Standje storm. Zullen we eventjes teruggaan naar iets, eh, iets rustigers? Nou, Liefdevols. Naar vooruit. John Legend. Ja. Made Love. Ah, oké. Radio 501. Radio 501. De Radio 501 Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht. Op Radio 501. Donderdag Radio 501. Vrijwillig actief in een buurthuis, bij een sportclub, op school of waar dan ook? Ben of ken jij een vrijwilligersproject of organisatie en wil je kans maken op 5000 euro voor jouw project?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 Het kantoor van de buurman biedt een ruime diversiteit in verschillende live muziekstijlen op het beste podium wat horen heeft. Het kantoor van de buurman, Koepotsplein 3 te horen. Koepotsplein 3 te horen. Kijk voor meer informatie op www.hetkantoorvandebuurman.nl Tot ziens bij Ron en Tona.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 En ook een beetje van augustus nog eigenlijk. Die, hè? die maar, heeft wel eh, mazzel, die fatboy. Die heeft wel aandacht. Die heeft zo'n mazzel. En er zit hier een hele, hele <laughs> irritante... Zit te zwaaien Er zit een vliegje bij me. Die zit ook precies bij mijn microfoon. Zeg maar, ja, die wil mijn mond in of zo. Ik weet het niet. Ja, je moet niet zo spiegel Even, even, standen poetsen misschien. Ehm, ja, het is na negende. En we hadden na negende beloofd. Live? Ja. Live muziek. De, de band Milestone is er helemaal klaar voor. Is gesoundcheckt en wel. En eh, staan te popelen bij ons op het Vader Jacob stage. Dus eh, ik zou zeggen, we gaan over naar het Vader Jacob stage. Live vanaf het Vader Jacob stage. Echo 1. Sometimes I wanna take you down. Sometimes I wanna take you slow. I brush your hair back from your eyes. I take you down where the river flows. Sometimes I wanna walk the street behind the green shade. Rose knows your name. The fruit is rusting on the vine. The fruit is calling from the tree. Cause mama, I'm sure I am to handle now, dance around. Mama, I'm sure I'm to hit it now. Yes, bounce. Mama, I'm sure now, yes, around. how we down. Ja, yeah, dan gaan we even een plaatje draaien, straks een babbeltje maken en dan eh, later spelen ze nog een paar nummers. Hier is Tired Pony met All Things All at Once. it's all things all at once. are just for show. It's years since I've been flying. I'm down to the earth. those days we were lions. In those days we were kings. Mooi hè? Ja, ja je, je moet daar helemaal een beetje eh, een beetje stil na zijn, ja. na, zo'n plaat. Ja, <laughs> met zijn uitrouw ook wel. <laughs> ja, <laughs> ja, nee, ja, ja, erg mooi inderdaad. Eh, eh, inderdaad, eh, hoe heet het, die, die, die zanger van Snow Patrol en er zit nog wat van R.E.M. tussen. Superband noemen ze dat dan. Superband, hè. Het zal al. inmiddels aangeschoven de heren van Milestone die zojuist twee nummers ten gehore hebben gebracht. ja, Milestone, laten we eerst beginnen. Wie zijn jullie? Waar komen jullie vandaan? Uh, milestone. Wij komen eh, met z'n allen uit Bussum eh, en omstreken. Uh, twee Amsterdam, twee uit Almere. ik kom uit de gat uit Hetzij Wolde. C Zeewolde, echt aan, het einde van de wereld. Ja, daar is Lowlands vlakbij, toch? Ja, ja. ja, dat ligt een beetje Voor de mensen die het niet kennen. <laughs> Hou het zo. Je komt al langs als je, als je naar Lowlands gaat, zo'n beetje. Dus, eh, Als je daar komt, dan ben je fout gereden. <laughs> ja, inderdaad. Dan moet je eh, U-turn. maar nee, we zitten op een prachtige kazerne in Bussum. Eh, hele mooie oeverruimte. Ja, dat houden we dan maar een beetje als, als hometown. Hoe meer legers even weggaan uit een kazerne, hoe beter. Dan kunnen we wat doen aan de bandjescultuur. Ja, ja, hè? Nou, en eh, daar wordt hard aan gewerkt wat dat betreft. Dus eh, ja, nog, eh. nog meer bezuinigen. En alle, alle kazernes <laughs> komen leeg. We hebben, dan, we hebben straks wel 78 vliegtuigen, maar lege kazernes. Ja, nou, ja. we zijn helemaal vol. Niemand om ze te vliegen, denk ik. Nee, dat, dat denk ik ook. Maar wel een heel bandjes. Ja, dat scheelt wel onderhoud. <laughs> maar wat, voor, wat voor muziek maken jullie? waarom ben je, want voor mij ben jij begonnen met met de band. Eh, waarom ben je ermee begonnen? Ik heb eh, in de tijd van Nirvana, zo begin van 80 jaar, speelde ik allerlei grungebandjes. Eh, en toen ben daarna ben ik gaan reizen. Op een gegeven moment kwam toen nog een vriend van mij naar me toe van... ik heb een probleem, ik had een band en ik heb een optreden, maar ik heb geen band meer. Wil jij met me mee? En ik had 15 jaar niet gespeeld. Oké. Dus ik met hem achteraan gehobbeld. En toen kwam er weer een drummetje bij en bassist. En zo is, zo Milestone ontstaan. Uiteindelijk is dat met de nodige hijza ontploft en, en allemaal drama en allemaal shit. En ja, nu zijn de jongens erbij en eigenlijk de beste band van mijn leven. En, Kijk, nou joh, die kunnen jullie even in je zak steken, jongens. Eh, ja, <laughs> ja, rekenen het ook zo. Oh. Tientje. <laughs> hij heeft wat veren in eh, de nodige konten gestoken. Maar eh, de, de, de, voor. Ja, ja. <laughs> de huidige samenstelling, eh, hoe lang is, is, is die nu bij elkaar? Ja, dat, is, dat, dat weet ik nog wel. Want toen werd ik op een gegeven moment op een dinsdagavond vorig jaar ergens in mei gebeld. Van ja, uh, uh, we zoeken een gitarist. Ik zeg, wie zoekt een gitarist? Ja, wij. Wij. <laughs> ja, kun je komen? Ik zeg, ja, ja, waar is het dan? Ik zat op dat moment in uh, en zij zaten in bussen. Dus ik denk, nou ja, ik rijd er maar gewoon naartoe. Ik weet niet wat ze doen, maar ik speel gewoon mee. Oké. Nou, toen hadden we opeens een eh, complete, <laughs> complete band. <laughs> Zonder dat er nou een duidelijke afspraak was over wat we gingen doen, volgens mij. Maar het klonk goed. En, eh, en, eh, en waar, waar staan jullie als band? Wat, wat, wat, wat, wil je? Is gewoon puur hobby? Wil je... Uh, nou, het is gaan, ja. passie voor ons allemaal. Passie. En, Weet je, in Nederland is het niet meer mogelijk om een beetje centen te verdienen. Of als, als bent echt gewoon. Nou, of je moet echt heel veel mazzel hebben. Ja, wat, weet je, de gemeentes, de overheden, die slopen het lekker. Weet je, eh, we staan hier akoestisch omdat je met geluidsoverlast zit. Want de nou, dat hebben we overal. dat eh, zie je eh, overal uh, wel. ja. Dus om de centimeter verdienen, maar we willen gewoon spelen. EP'tjes e maken. En gewoon lekker knallen, muziek maken. want maken jullie hoofdzakelijk eigen nummers? Of ook wat, ook wat covers en zo? Een cover gespeeld. En nu, nee, je hoorde het net ook nog. Dat, zijn, waren twee covers. Eh, we zitten nu in de transitie naar eigen EP eh, en eigen werk schrijven. ga, ga, je zo ook nog eigen nummers ja. Jazeker. spelen? We zitten letterlijk in de transitie. Oké, dit is nu de overgang. Ja, ja. <laughs> Covers hebben we ook gehad. als het aan mij ligt, zouden we nooit meer een cover spelen. Maar, maar heb, je al, heb, je al, eh, zoveel eigen werk dan? Ja, moet je wachten ja stapels. Ja, stapels. ja. Oké. Okay. Zoveel op de plank eh, eh, eh, wat uitgewerkt is, half uitgewerkt, nog niet uitgewerkt een flatje. dat ligt zoveel. Eh, Aan inspiratie in het, uh, ja, het vliegt, het vliegt. en, eh, ja, wij, vragen bij, bij, bij wat jongere beentjes vaak naar inspiratie. Maar dat is bij jullie denk ik al snel jaren 60, 70 misschien. Zeg, ben ik, uh... <laughs> Hallo. maar, nee, maar dat zeggen juist al de jongeren. Dat zeggen al die jongeren. Nou, dat, dat, dat, dat, is wel zo. Alle hadden, al die, jonge gasten we hadden drie, weken terug inderdaad een beentje. Dat waren jochies van 18, 19. En die gingen allemaal terug naar, naar, naar, naar en 70 het is geen schande hoor. Eh. wij, zijn eigenlijk kindjes van de 90 jaar. Ah, oké. Eh, ik ben gitaar gaan spelen omdat een mijn mafkees Kurt Cobain dat deed. Ja. En dat vond ik zo stoer. En toen moest ik ook. Dat, dat, dat wou ik ook. En ik ben echt zeker die tijd totale Nirvana-freak eh, geweest. En alles wat eromheen zat. En de crunch En ja, dat heb ik nooit losgelaten. En dat zit, dat zit toch, klinkt het niet heel erg door in, eh, in, in wat jullie nu hebben gespeeld. Is, is, dat, is dat zeg maar vol ingeplucht dan heel anders? Ja. Ja, <laughs> dan... dan ja. <laughs> ja, dan gaan we toch wel echt vol. Hè? Dus dan is, het, dan is het vrij hard ook. En eh, lekker. Want eh, de, de, de, de, eerste referentie die voor mij bij jullie op de site staat is Black Crows. Ah. Ja. En dat is toch niet zo vreselijk. Nee, nee, klopt. Ja, maar dat zit er ook in. Weet je, eh, wat goed voelt. Wat goed voelt. Ja, nou, Dan moeten we gewoon vrij kunnen ontwikkelen. De laatste tijd zijn we allerlei. Twee weken geleden of drie weken geleden zaten we opeens aan een soort psychedelisch stuk. Oh. Ja, wat dat dan weer. Wel, wel gewoon zonder eh, hulpmiddelen? Of, eh? nou. <laughs> ik mag niet meer van Mag, mag dat niet live op de radio? <laughs> Eh, eh, dat, ja, laten we erop. <laughs> Ja. Hij is eh, heel streng. Ik wil graag, maar ik mag niet. <laughs> hey, volg je dan ook nog de, de hedendaagse popmuziek? Heb je, heb je daar nog de dingen in dat je zegt van nou, dat, is, dat vind ik nu echt wel heel gaaf? Ja, ik, toevallig vanmiddag op de radio hoorde de Street of, ja, de, nee, de Stripes voorbij komen. Ja, ja dat is toch wel. En dat vond ik zo strak. Dat vind ik. Ja, die stonden voor mij gisteravond in of de Melkweg of in Paradiso. Klopt, ja. Eh. ja. En eh, dus ze waren ook bij de wereldrijd Door. Eh, Kijk aan. Begin van de week. Nou ja, ik zou zeggen, zullen we dan nu even, gewoon eventjes de strijp draaien? Yeah. En dan kunnen jullie na de strijps even eventjes laten horen wat Milestone zelf heeft gemaakt. Ja, ja. het wel een rustige weer. Sorry, het moest akoestisch. Ja, ja, Denk aan de buren. Dat is toch geen probleem. Dat is Sorry, probleem. <laughs> Oké, nou jongens, eh, nu alvast eh, voor nu bedankt. En eh, ik, ik ben reuze benieuwd. En dan voor nu de Stripes. dust it off Ja, en dan, dan zeg je nog eh, tegen de band van... joh, we doen nog één nummer en dan, eh, dan gaan we weer spelen. En dan loopt de geluidstechnicus weg. En eh, iedereen die gaat dan buiten roken. Ja, Hoe dan? Zal ik daar ook even aanzetten. We, scheelt zijn ook, een zanger kwijt, geloof ik. Een zanger kwijt, inderdaad. Zijn we klaar, heren? Oh, ja. ja hoor, hoor ik. Nou, ik zou zeggen, wij zijn erg benieuwd naar, naar het eigen werk van Milestone. Dus heren, u mag weer. Ja. We gaan gauw verder. We, gaan wij gauw verder? Ja, toch? Nou ja, ik, ik eh, wil toch nog even iets tegen de heren zeggen. Eh, ehm, ik moet zeggen, laat die kan verschieten. Dit klinkt, dit, nou maar dit klinkt zoveel uh, frisser, zullen we maar gewoon zeggen. Echt waar. Dat, <laughs> komt er... Zeg, dat zeg ik al heel lang. Dat zeg ik al heel lang. Dat zeg ik al heel lang. <laughs> Het is, zo lekker. Ja, nee, maar eh, echt waar. Weet je, covers is leuk, maar dit, dit klinkt echt frisser. Dus ik zou zeggen, keep up the good work. Absoluut, absoluut. Oké. Hey, nogmaals, onwijs bedankt. En eh, we praten zo nog wel eventjes. Absoluut. Oké. Okay. Ja, en wij gaan inderdaad verder. Eh, want het is toch ook zomaar weer tijd, eventjes, voor het muziekelftal. Zo is dat. Zo is dat. Eh, Frans Ferdinand staat daar deze maand in. En eh, met Right Thoughts, Right Words, Right Action hebben zij weer een, een hele peukplaat afgeleverd. Waar zelfs Dave Sons alle twee op dansen. Ja, die gaan, de, gaan er goed op. Die, gaan daar, die gaan daar erg hard op. En je hoort deze week Bullet. Geselecteerd. Geselecteerd. Voor het muziekelftal. Voor het muziekelftal. lekker hoor. Eh, Seven Stitches, Noisia. Ja. Ja. Ja, ik, ik denk, ik denk de, de, de, kom, de kom nu toch oh, Oh nee, nee, ja, nee. Eh. ja, ik wil nog van alles draaien, dus oh, dus ja, ik, ik eh, nu per ongeluk op stop. Oh, dat maakt niet uit. Nee, maar dat is af en toe een beetje het ja, probleem, probleem. Of het probleem is, weet ik niet. Maar de, de, heel veel van die drum bass nummers, die zijn gewoon 7 minuten plus, weet je al. En ja. af en toe dan moet je daar eens een klein beetje op ingrijpen. Op, ingrijpen, inderdaad, wat we zojuist gedaan hebben. Want eh, ja, we hebben nog een klein kwartiertje tot tien uur. En we willen nog een hoop draaien. En eh, dus vandaar. Gewoon klaar. Yes. Eh, had jij wat klaarstaan? Ik heb van alles Nee, ja, ja, jij wil, ja. het was op verzoek van jou. ik had hem met gemak willen nou doordraaien. Nou hoor. Er was, er was weer wat nieuws van geproduceerde Boas van de Beats. En dat is bijna altijd goed. Wie? Boas van de Beats. Ik ken hem niet. Doe nou niet alsof je die niet kent. Boas van de Beats. Boas van de Beats, jongen. Al die vette beats van... Eh, van... Noor, van eh, <laughs> jezus. Eh, echt. <laughs> ja, sorry. Ik kan het niet alles weten. Die, die, die, voor, produceert voor Ronnie Flex en voor Mr. Polska en je broer. Al die vette beats die we nou, altijd gedraaid hebben. Oh. Ze hebben oh. allemaal de boos van de beats gemaakt. Doe nou niet alsof je die niet kent. Nou, ik ken hem echt nou, niet. Nou, die maar... heeft wat nieuws gemaakt met Stafford en featuring Skinto. Then Fuffy bitches. bitches. Ik ben een punk soul broer. Ik kijk mijn to society. En boys in de hoed, Ik voel me gangsta. So gangsta. Oh mijn gangsta. Ik ben een gangsta. Shout out de Amsterdam. Kijk, dorp, Noordzij. Waar ik bitches heb gewiepen. Wat in de street terrein. Ik voel me flexy. So flexy. Oh mijn flexy. Ik ben sexy. Heb gehoord foto's op mijn phone. pak een schep en maak jezelf vies. Met in Zo, zo, echte niggas gaan niet dood. Dus soms ging ik naar school met de luchtdrukpistool. Als een gangster, oh mijn gangster. Zo gangster, ik ben een gangster. Ik leer yourself a feast. Make a Keep your eyes peeled. En uh, ben ik even blij dat ik toch, toch nog maar eventjes gewoon kaart heeft, eh, ja, heb gekocht voor, ja, eh, voor het concert. Ik zit niet nog, het is niet uitverkocht. Misschien heb ik toch even... Ja, het is, het is 25 november of zo. Ziggo Dome. Goed geluid, dat sowieso. En ja, als, als, als, als ze van dit album het een en ander gaan spelen, wat ze sowieso gaan doen, dan zit, dat, zit dat wel goed. Ja, dat is altijd goed natuurlijk. Ja, gisteren eh, was natuurlijk Prinsjesdag. En eh, dat was voor de jeugdvertegenwoordiger aanleiding om eh, een nummer beschikbaar te stellen van een nieuwe plaat. Ja, natuurlijk. En die was eventjes een, een, korte periode te downloaden voor de fans. En die plaat is in ontwikkeling, komt eraan. Het zal, het zal vrij zijn, denk ik. Of? ik ja, nou ja, Prinsjesdag heet het. En het was natuurlijk van toepassing gisteren. En er is natuurlijk een slimmerik geweest die het gedownload heeft. En dat even op de YouTubes gezet heeft. Kijk, dank daarvoor. Zodat wij er mee, nou, ook naar kunnen luisteren. maandag, alle aandacht. Ik fok je weekend op als de maandag. Want de maandag is voor jou maandag. Krom ligt geen sas een banaandag. I burn eens als een portie traangas. Lelijk eentje dat toch geen zwaar was. Je bent een mislukkeling. Fishy als een kut die sting. Je hebt maar één outfit als een vluchteling. <laughs> je liegt te makkelijk. Je wil je vrienden stiekem zwaffelen. Als ik kon, zou ik je Libisch schrappen. En dan ben ik nog iets te schappelen. Niemand wil jou, stap je borst. Vriendje ass, nigga, Hans van Tor. Hans van Tor, Hans van Tor. Die nigga die naast zijn handje zo. Hans van de Tor, Hans van de Tor. Die nigga die naast zijn handje zo. Vriendje nigga, bobo jaartje. Vriendje nigga, bobo jaartje. Je kijkt bang uit je ogen, zo van is ze van. Ja, motherfucker, het is Prinsjesdag. Ja, Prinsjesdag, je wordt gezegd op de derde Dinsjesdag Je kijkt bang uit je ogen, zo van is ze van Ja motherfucker, het is Prinsjesdag Prinsjesdag, ja Prinsjesdag Je wordt gezegd op de derde Dinsjesdag Ei. Neem mijn jas aan, berg mijn hoed op Groep nieuwe stetsen, let er goed op Maar shit, knoppen zeggen je slap, woep die doet op. Jak die bal in mijn broek, die doet of Mijn riem is gemaakt van een krokodil En mijn ah is de smaak van chocomel De jewelry praat van hold up stil En de baas komt me traag op een slow chill Ik ga helemaal hartstikke heerlijk En ik ben in de tent, maar ik kan peer niet Dan zeg eens aas de serie word jij nu lekker geschoffeerd, vriend Kom maar niet uit, blijf maar lekker in die verf Houd de klaas, ik zie je net Ga eens even lekker van mijn erf Het maakt me niet uit bitch, zwerf of sterf. Ik kijk bang uit je ogen, zo van is ze Ja, motherfucker, het is Prinsjesdag. Prinsjesdag? Ja, Prinsjesdag. Ze wordt gezegd op de derde Prinsjesdag. Ik kijk bang uit je ogen, zo van is ze Ja, motherfucker, het is Prinsjesdag. Prinsjesdag? Ja, Prinsjesdag. Ze wordt gezegd op de derde Prinsjesdag. Ei. Prinsjesdag, ik ga prins heerlijk dag. Dat wist je toen je mij dat zag. Shit, om mijn hoofd, er is een kroontje gaas. Ga zo lekker dat je denk dat ik naar de kloten waard. Sinds het jaar 2000 hedonisme. Was er ooit een prinsje met een kroon op zijn hoofd. Smoel van wat is dat? Zwaarde met de scepter, instelling even. Redelijk niks leppel. Dus dat de eh, ja, de prins op het zwarte schaap. Hofleverancier van een kattenkwaad. Uiteraard maakt ik graag al die katten kwaad. Niks best, maar dat is het een gaan. En af en toe kwam hij uit zijn paleisje. Om te kruisen met zijn volk op het lijkt En misschien wel even klein in een gaatje. Maar hij zei ze dança. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, preenche you better je bent een bitch is what Je bent bitch is what bitch is je bent een bitch, is wat zeg jij op? Je bent gewoon een bitch, is wat? Is het wat? Prins is dat? Ja, ik, ik had het, uh, ik had, ik had het uh schokkende verwacht of zo. Ik denk van, <laughs> oh, er komt er komen toch een, een plaat, jongen. Maar dat viel mee. Ik vond hem lekker hoor. Ja, zeker weten. Zeker weten. Maar die komt ook dus op, op de plaat. Ik denk het wel, ja. ja. Oké, nou, ik denk misschien dat ze hem puur voor Prinsjesdag hebben gedaan. Maar uh, nou, ja, ik, uh, sowieso fijn. En eh, de, de jeugd die kan wat ons betreft niet zo heel veel fout doen, toch? Nee, ik hou ervan. Ja, zeker weten. Oké, nou het zit er wat ons betreft weer op. Ehm, wij willen graag Milestone van harte bedanken voor het optreden wat ze hebben, hebben gegeven hier. En volgende week hebben we gewoon weer live muziek. En volgende week hebben wij de winnaar van onze tourpool oh in de uitzending. Jaap Heemskerk himself. Ja, dus eh, we hoeven eigenlijk eh, zelf niet zo heel veel te doen. Jaap neemt muziek mee, de band neemt muziek mee. En wij gaan gewoon lekker zitten en kijken. Top. Ik zou zeggen, tot volgende week. Luister weer Revelle dan live. En Jaap Heemskerk die zijn prijs komt ophalen. Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek.